Ember Brandsen met het NOS-journaal. Paus de bisschoppen van Chili. De paus nam het begin dit jaar op voor een Chileense bisschop die seksueel misbruik door een priester zou hebben verhuld. Volgens slachtoffers wist de bisschop van het misbruik, maar zweeg hij erover. De paus zei toen dat alle slachtoffers die de bisschop medeplichtigheid verweten zich schuldig maakten aan laster. Verschillende zorgverzekeraars sturen informatie over het surfgedrag van hun websitebezoekers door naar Facebook, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij mensen die op sites van onder meer Mensis, ONVZ of ORA zoeken naar informatie, wordt ook een zogenoemde Facebook Pixel plugin geladen. Zo kunnen de verzekeraars een potentiële klant een online advertentie tonen. Van de 40 zorgverzekeraars die de NOS onderzocht, stuurde 11 het zoekgedrag van bezoekers door naar Facebook. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is kritisch over de tweet van de Amerikaanse president Trump... waarin hij Rusland waarschuwt voor een aanval op Syrië. Blok noemt zijn woordkeuze ongepast. De tweet van Trump is een reactie op de vermoedelijke aanval met gifgas in het Syrische Douma. Rusland is een bondgenoot van de Syrische president Assad. De rechtbank Noord-Nederland is enthousiast over de zogeheten spreekuurrechter. Afgelopen anderhalf jaar werd daarmee in Groningen, Friesland en Drenthe geëxperimenteerd. Met zo'n rechter wordt een snelle oplossing gezocht in de kleine kwesties. De spreekuurrechter behandelde tijdens de proeftijd 55 geschillen... waarvan 80 werd geschikt. Het weer, forse buien met onweer en hagel trekken over het oosten en midden van het land. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kan lokaal een mistbank ontstaan. De minima liggen rond de 10 graden.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 so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your yeah. radio and turn me up when you feel low. Turn it this up melody a was meant for you. Yeah, so right sing there. along to my stereo.